Het was volgens de politie een bakfiets van een kinderdagverblijf... die op weg was naar een school in Os. Het ongeluk gebeurde rond half negen bij een bewaakte spoorwegovergang... vlak bij station Os-West. Waardoor het misging is nog niet duidelijk. Volgens een ooggetuige riep de bestuurster vlak voor het ongeluk... dat het haar niet lukte om te remmen. Op het spoor in Os rijden stoptreinen en intercities van Nijmegen naar Den Bosch. treinverkeer ligt voorlopig stil. Tientallen passagiers aan boord van een cruiseschip dat is aangemeerd in Rotterdam zijn ziek. Ze zouden besmet zijn met het norovirus. Het schip is in quarantaine geplaatst. De AIDA Perla meerde vanochtend aan aan de Wilhelmina-kade bij de Erasmusbrug. Toen bleek dat er zieke passagiers aan boord waren... schaalden de hulpdiensten meteen op. norovirus veroorzaakt buikgriep en is zeer besmettelijk. De werkloosheid daalt niet meer. De afgelopen zes maanden is het aantal werklozen gelijk gebleven, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn er nu 353.000, bijna 4 van de beroepsbevolking. In 2014 waren er nog 700.000 werklozen. Sindsdien was de werkloosheid steeds gedaald. Op dit moment is de uitstroom van werklozen vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen. De herten die eind volgende maand worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen kunnen worden opgegeten. Volgens de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer wordt zo voedselverspilling tegengegaan. Staatsbosbeheer is al in gesprek met poliers die het wild willen verkopen. Eerder kon dat niet omdat het toen ging over verzwakte of zieke dieren die uit hun lijden werden verlost. Het weer in het binnenland vrij zonnig. In het westen en noorden meer wolken.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 sit you some Dom Perignon and hit the lights out. Baby, we can make sweet love. Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh. you make me wanna call you in the middle of the night.